De vier mannen gingen er vandoor. In Leek in Groningen werd vannacht gevochten bij een feest in de sporthal. Een man van 19 uit Grijpskerk sloeg een agent een hersenschudding en werd aangehouden. Hij zou ook een feestganger hebben geslagen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft scherpe kritiek op sporttribunaal CAS. Volgens IOC-voorzitter Bach schaadt het CAS de strijd tegen doping. Twee maanden geleden besloot het tribunaal alle Russische sporters en officials die met doping te maken hadden te schorsen. Vorige week werd die beslissing voor 41 Russen weer teruggedraaid. IOC-voorzitter Bach noemt dat enorm teleurstellend en verrassend. Volgens hem negeert het tribunaal het systematische karakter van het Russische dopingprogramma en zijn hervormingen bij het kas dringend noodzakelijk. China heeft kritiek op de nieuwe nucleaire strategie van de Verenigde Staten. In een rapport omschrijven de Amerikanen China als een potentiële nucleaire vijand. China zegt dat het alleen een minimale hoeveelheid kernwapens heeft om zich te beschermen... en beschuldigt de VS van een koude oorlogmentaliteit. De VS kan beter zijn eigen kernarsenaal verkleinen, vindt Peking. Bij een brand in een sociaal pension in Leiden zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Een man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaken in een van de kamers. Ongeveer 25 bewoners zijn ergens anders in Leiden opgevangen. Het weer, wat motregen of lichte sneeuw, maar ook wat zon. Door 2 tot 4 graden en er staat een koude noordoostenwind. Vanavond in het oosten en zuiden plaatselijk wat sneeuw of natte sneeuw. Morgen en de dagen erna zon.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 a parachute, I am. Take a parachute, I am. And Joe, we should come and catch you. And Joe, you hit the ground. And Joe, we should come and catch you. And Joe, you for love's sake, each mistake, oh, you forgave.